uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie om uitstel van de brexit gevraagd. De premier heeft de brief niet persoonlijk ondertekend. Ook heeft hij twee andere brieven toegevoegd... waarin hij zegt dat verder uitstel een vergissing zou zijn. Premier Johnson wilde namelijk geen uitstel aanvragen... maar het parlement dwong hem daartoe met een amendement... Dat gebeurde toen hij afgelopen middag de deal die hij met de EU had gesloten... door het Lagerhuis probeerde te loodsen. EU-president Tusk gaat de Europese regeringsleiders raadplegen over het verzoek. In Sliedrecht zijn twee zwaar gewonden gevallen bij een schietincident. De slachtoffers werden gevonden in twee verschillende straten niet ver van elkaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en daardoor de politie aangehouden. Waarom er is geschoten is niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar meerdere verdachten die mogelijk zijn gevlucht. In Libanon zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. Donderdag begon het protest tegen belastingverhoging. Er zou onder meer een belasting van 20 cent per dag komen... op het gebruik van sociale media. Die maatregel is inmiddels ingetrokken... maar de woede van de Libanezen richt zich nu tegen corruptie... en verspilling van overheidsgeld door de politieke elite. Er zijn nu berichten dat de regering alle belastingverhogingen van tafel wil halen... maar die zijn nog niet bevestigd. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 3-0 verloren. PSV'ers Viergever en Hendricks werden met rood van het veld gestuurd na ingrijpen van de VAR. Doordat Ajax met 2-1 won bij RKC Waalwijk... hebben de Amsterdammers nu een voorsprong van drie punten op PSV. Andere uitslagen in de eredivisie. VVV tegen Vitesse werd 0-4. AZ Heerenveen eindigde in 2-4. En FC Twente tegen Willem II werd 0-1. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht 7 tot 10 graden en kans op mist. De komende dag bewolkt en in het zuidoosten regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief.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 What I'm gonna bring you is an hour full of brand new house tracks mixed along with some remixes of some great, great old classic tracks. So, what I'm hoping for is that you're gonna have a great hour here with me. So, let's just take a ride together. Let's go. to Dance Culture. BPM. listening to the incredible DJ Tim Henry. Now you are like my <laughs> style. me blind, I wanna see the light. So why do I keep being evil? BPM. Even if it makes me blind, I wanna see the light. So why I keep being evil? DJ Tim Henry. force in dance music. BP tu, tu, tu, tu. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.